uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Volgens de Oekraïnse vicepremier zijn gisteren uit de omgeving van Mariupol... 344 kinderen, vrouwen en ouderen geëvacueerd en naar Zaporizhia gebracht. Hoeveel van hen afkomstig waren uit de Azovstal-fabriek is niet bekend. Rusland heeft beloofd de komende drie dagen overdag een staakt het vuur in acht te nemen... om burgers de kans te geven het terrein van de fabriek te verlaten... Honderden estafettelopers zijn door Nederland onderweg met het bevrijdingsvuur. Dat werd om middernacht in Wageningen ontstoken. En ze brengen het naar 80 Nederlandse gemeenten. Het vuur zal onder meer branden op de 14 bevrijdingsfestivals. Voor het eerst gaat het ook naar Duitsland, naar de stad Kleef. Duizenden reizigers hebben een schadeclaim ingediend... voor geannuleerde of vertraagde vluchten vanaf Schiphol. Vanwege de chaos en de lange wachtrijen op de luchthaven... zijn bij de organisatie Aviclaim al 1650 compensatieverzoeken ingediend. En bij EU-claim al zo'n 2000. Verwacht wordt dat het er nog meer worden. De Turnbond KNGU en het instituut Sportrechtspraak ISR... gaan in beroep tegen de vrijspraak van trainer Vincent Wevers. Turnsters beschuldigen hem van grensoverschrijdend gedrag... maar de ISR-tuchtcommissie sprak Wevers maandag vrij... omdat het onderzoek niet deugde... De Turnbond vindt dat een schoffering van de melders. de afgezette president Condé van Guinea wordt vervolgd voor moord, seksueel geweld en het laten verdwijnen van burgers. Ook de voormalige premier, de minister van Defensie en nog 24 anderen moeten terechtstaan vanwege gewelddadigheden in 2020. De bejaarde Condé werd vorig jaar afgezet door militairen die eigenlijk hadden beloofd dat hij zou worden vrijgelaten. Het weer, het is 5 tot 8 graden, komende ochtend flink wat zon. Later meer bewolking en in het oosten en zuidoosten kans op een bui bij 16 tot 20 graden.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 Then you'd look me in the eye and say it's just a joke. Then you'd kiss me and I smile. Did you even know? When you'd say that kind of thing, I'd be excited. Got me hoping maybe one day you would meet it. Always thought I'd only make a fool of someone else. Now you've only gone and made me make one of myself. used for big apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you. I was getting any flight so we could make it work You'd ignore me, could've told me you were seeing her Kinda hate myself for justifying your mistakes Took a minute but I had to learn the hard way Who are you to tell me I can't be heartbroken? Babe, you had the chance, the door for you was open If it's what you need to tell yourself to sleep at night Pretend I haven't found a man who finally treats me right I guess the flowers aren't just used for bigger apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were.